Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Engeland is de 17-jarige verdachte van de mesaanval in Southport... aangeklaagd voor de moord op drie kinderen en tien pogingen tot moord. Hij wordt vandaag voorgeleid. Over een motief is nog niets bekend. Er wordt niet uitgegaan van een terroristische daad. Bij de steekpartij bij een dansles voor kinderen kwamen maandag drie meisjes om het leven. Acht kinderen en twee volwassenen raakten gewond. De steekpartij heeft in het Verenigd Koninkrijk tot onrust geleid. Afgelopen avond raakten betogers slaags met de politie in Londen. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, wil dat Israël rechtstreeks wordt aangevallen als vergelding voor de dood van Hamas-kopstuk Haniyeh. Dat meldt de New York Times. Iran en Hamas hebben Israël beschuldigd van de liquidatie van Haniyeh. Israël heeft de aanval nog niet bevestigd, maar eerder op de avond zei de Israëlische premier Netanyahu dat zijn land verpletterende klappen heeft uitgedeeld aan Iran. De eerste F-16's voor Oekraïne zijn in dat land aangekomen. Nederland, België, Noorwegen en Denemarken hebben aan Oekraïne meer dan 60 gevechtsvliegtuigen beloofd. Uit welk land deze eerste serie toestellen komt en hoeveel het er zijn is niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn de afgelopen maanden piloten opgeleid om de vliegtuigen te kunnen besturen. Het land zegt nog wel veel meer F-16's nodig te hebben om de Russische aanvallen af te kunnen slaan. Het weer bewolkt en het koelt langzaam af naar een graad of 13. Vanaf de ochtend flink wat zon, maar vooral in het zuiden ook enkele buien. In Limburg mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden aan zee tot 26 graden in het oosten.